Zes uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Volgens de eerste uitslagen bij de Amerikaanse voorverkiezingen op Super Tuesday... heeft senator Ted Cruz gewonnen in zijn thuisstaat Texas. Daarmee krijgt hij een groot deel van de 155 gedelegeerden... in de zuidelijke staat achter zich. En ook Oklahoma gaat naar Cruz. Donald Trump heeft tot nu toe zes staten gewonnen. In de overige staten is de uitslag nog niet bekend. Bij de Democraten neemt Hillary Clinton afstand van haar enige tegenspeler, Bernie Sanders. Ze heeft in al zes staten gewonnen. Sanders won tot nu toe in zijn thuisstaten Vermont en in Oklahoma. Na vandaag zal voor een groot deel duidelijk zijn welke kandidaten nog kans maken op de nominaties. Bij de Democraten heeft Sanders aangekondigd dat hij zal doorgaan, ondanks de grote voorsprong van Clinton. Bij een brand in een manege in Wolvega in Friesland is asbest vrijgekomen. Er zijn geen slachtoffers gevallen en alle paarden zijn gered en naar een stuk land in de buurt gebracht. Volgens de brandweer is één stal volledig uitgebrand en is het dak ingestort. In het dak zat asbest. De gemeente neemt maatregelen om de verspreiding van asbestdeeltjes te voorkomen. Omwonenden van de manege in Wolvega wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. In de Verenigde Staten zijn ruim 100 documenten van Osama Bin Laden openbaar gemaakt. Ze werden door Amerikaanse commando's gevonden toen ze hem in 2011 liquideerden. Het belangrijkste document is het handgeschreven testament van de terroristenleider. In het testament schrijft Bin Laden dat hij over 29 miljoen dollar beschikt. Deel van het geld is voor zijn familieleden, maar het grootste deel moest naar de gewapende strijd, de jihad.